Citydijkers met het NOS Journaal. De landen van de G7 willen kijken of ze oorlogsschepen kunnen inzetten... om olietankers veilig uit het Midden-Oosten te laten vertrekken. Die kunnen nu niet weg doordat de straat van Hormuz door Iran is afgesloten. Daardoor is de olieprijs snel gestegen. De oorlogsschepen moeten de tankers gaan begeleiden door de zeestraat. Er wordt de komende tijd gekeken of dat mogelijk is. De Verenigde Staten gaan 172 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun strategische reserves... in een poging de hoge prijzen ook te drukken. Het vrijgeven begint volgende week en gaat volgens de Amerikaanse minister van Energie zo'n 120 dagen duren. Gisteren werd al duidelijk dat Nederland en tientallen andere landen 400 miljoen vaten olie uit hun reserves op de markt brengen. De vaten van de VS zijn daar onderdeel van. In Brussel vindt vandaag opnieuw een grote demonstratie plaats... tegen het beleid van de Belgische regering. De vakbonden zijn het niet eens met een aantal hervormingsplannen... op onder meer het gebied van pensioenen. Onder meer op de luchthaven van Brussel wordt gestaakt... waardoor daar vandaag geen enkele vlucht vertrekt... en de helft van de aankomende vluchten is geschrapt. In oktober werd in Brussel ook al door de vakbonden gedemonstreerd. Toen waren er tienduizenden mensen op de been in de Belgische hoofdstad. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht zijn gisteravond zes baby's van de intensive care voor pasgeborenen gehaald nadat er een steekvlam was ontstaan. Volgens het ziekenhuis ging het vuur vanzelf weer uit en is niemand gewond geraakt. Ook de zorg voor de kinderen ging gewoon door. De zes baby's werden naar een andere afdeling gebracht. Het weer, het is overal droog, bij 1 graad in het oosten tot 6 aan zee. De komende ochtend start zonnig, maar fris. Later wordt het vanuit het westen wel steeds bewolkter en gaat het ook flink waaien, zeker aan zee. Het blijft wel droog en het wordt in de middag een graad of 12. Dit was het NOS eh, Journaal.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 Some people call them players, but I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life always been wrong and right. I know. straight up me. I don't need no explanation. It's nothing more than what you see.